Binnen de komende drie jaar wil hij een begin maken met de terugtrekking van de Amerikaanse troepen. De president ontvouwt zijn strategie voor Afghanistan vannacht in een reden op een militaire academie. De Amerikanen verwachten van de NAVO-bondgenoten dat die samen 10.000 man extra naar Afghanistan sturen. Ramse Shaffi wordt volgende week dinsdag in besloten kring begraven. Dat heeft de manager van de overleden zanger en acteur bekendgemaakt. Na de uitvaart is er op een later bekend te maken datum nog een openbare bijeenkomst om zijn leven te vieren. Waar Shaffi wordt begraven is niet bekendgemaakt. Shafi stierf vanochtend in het Sarfati-huis in Amsterdam, 76 jaar oud. Op condoleanceregisters op internet hebben duizenden mensen een bericht gezet. Het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes heeft een omstreden reis voor twaalf jongeren naar New York afgelast. Dat gebeurde na kritiek van minister Van der Laan. De trip naar New York zou 25.000 euro gaan kosten. Volgens Van der Laan moet geld voor wijkenaanpak altijd sober en doelmatig worden gebruikt. En dat is nu niet het geval. In Nederland moet meer onderzoek worden gedaan naar de gevolgen van extreme klimaatveranderingen. Dat adviseren Nederlandse wetenschappers aan minister Kramer. De deskundigen denken dat het niet waarschijnlijk is dat Nederland te maken krijgt met extreme klimaatveranderingen. Maar er moet wel over worden nagedacht. Ze willen onder meer een studie naar een snelle vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Duizenden mensen hebben in verschillende Zwitserse steden gedemonstreerd tegen het minaretverbod. De grootste demonstratie was in Lausanne. Daar betoogden ongeveer 5000 mensen. Ze riepen leuzen als nee tegen discriminatie en wij zijn allen moslims. De Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken is bezorgd over de uitslag van het referendum. Volgens haar brengt het verbod op minaretten gevaren met zich mee voor de veiligheid van het land. Het weer nog droog en bewolkt. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt.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 in een onbekende stad. Dit café is dag en nacht open, dat zegt naast mij dressed all in kind of like. and my heart beating fast. I began to lose control. I began to lose control.